Hey little lady, zeg niet mee, ik ben stapeldol op jou. Hey little lady, zeg niet nee, als ik vraag word jij mijn vrouw. Liefde en geluk wil ik je schenken. Nee, ik hoef me geen moment meer te bedenken Little, little lady, little, little lady. Hey, little lady, baby, I love you. Little, little lady, little, little lady. Hey, little lady, baby, I love you. toe. Maar ik kan jou niet vergeten, ik wil jou als mijn vrouw. Wanneer beslis je nou? Hele lady, luister. little lady heb mijn zin nu eenmaal op jou gezet. Heel mijn hart wil ik je geven. Ik wil niemand anders meer. En zeg je keer op keer. Hey little lady, luister, I love you. Little, little lady. said, baby, I love you. Little, little lady, little, little lady. Hey, little lady, baby, I love you.